Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Het dodental van de brand in een bejaardentehuis in de Canadese provincie Quebec is opgelopen tot 14. Hulpverleners zoeken in het puin nog altijd naar lichamen. Er worden nog 18 mensen vermist. De brand was donderdag in een dorp, ruim 200 kilometer ten noordoosten van de stad Quebec. Het vriest daar al dagen stevig. Over het puin ligt een dikke laag bevroren bluswater, waardoor het zoeken moeilijk gaat. De oorzaak van de brand in het bejaardentehuis is nog onduidelijk. Veel bewoners waren lichamelijk niet in staat om te vluchten voor de vlammen. In het buitengebied van Horst in Limburg zijn afgelopen avond vaten gevonden maar erin waarschijnlijk drugsafval. Volgens de brandweer zijn de gesloten vaten niet gevaarlijk voor de omgeving. Ze worden door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. De laatste tijd wordt er steeds vaker afval uit drugslaboratoria gevonden in de natuur. Vooral in Brabant en Limburg. Op de N35 bij Enschede is een man aangehouden die 200 stroomstootwapens in zijn auto had liggen. Bij huiszoeking in zijn woning en bedrijf vond de marechaussee ook nog 6000 Viagra-pillen en honderden nepartikelen, waaronder horloges, tassen en kleding van dure merken. De acteur Edmond Klassen is plotseling overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Klassen was vooral bekend van tv-series, zoals Het Zonnetje in Huis en Oppassen, waarin hij in de laatste jaren van de serie een opa speelde. De acteur speelde verder in Vrienden voor het Leven en in Vlodder de tv-serie. Hij was de vader van de actrice Kiki Klassen, die onder meer bekend is van Zaam. Edmond Klassen was 75 jaar. Het weer in de loop van de nacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden.